ik ben Michel en dit is het nieuws van NOS op 3. Twee meisjes van 14 en 16 hebben leer- en taakstraffen gekregen... vanwege allerlei branden in Alkmaar. Vorig jaar zomer gingen ze met z'n tweeën op pad... en staken ze op talloze plekken dingen in de fik. Onder meer bij een bibliotheek, McDonald's, Hema, Xenos, kerk en een bioscoop. En daar viel de schade nog mee. Maar een kledingwinkel brandde volledig uit. Daar hadden de meisjes tussen eh, kussens in brand gestoken en tussen de schappen gelegd. Ook rondom de winkel raakten veel panden beschadigd. Het zorgde voor veel emoties in Alkmaar. Ik zie het elke keer als ik mijn deur uitloop, zie ik het. En elke keer schrik je weer. Ik denk ik van, wow. Ja, je weet niet wat er wat gaat er om in, die, in, zijn, in, hoofd, in die hoofden dat je dit doet. Ik kan er, met mijn, eh, kan er niet bij. Volgens een advocaat deden de meisjes het uit verveling. De twee moeten samen een schadevergoeding van 130.000 euro betalen... en mogen geen contact meer met elkaar hebben. Ook moeten ze zich laten behandelen. Doen ze dat niet, dan moeten ze de cel in. Kinderen uit gezinnen met een laag inkomen lopen meer risico op ernstige astma... blijkt uit onderzoek van het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam. Ook zijn het opvallend vaak kinderen die in een huurhuis wonen of een migratieachtergrond hebben. Verder speelt de woonplaats een rol. Ernstige astma die komt vooral vaak voor in en rond Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. En nu krijgen alle kinderen met ernstige astma dezelfde behandeling en dat moet anders, zeggen de onderzoekers. En misschien staat er bij jou ook al een kerstboom of hangen er lichtjes voor het raam. Nou, je hebt natuurlijk altijd mensen die het grootser aanpakken, zoals de familie Marks uit Beverwijk. Elke hoek van hun huis schreeuwt kerst. Ze zijn al eind september begonnen met versieren. Overal hangen lampen, kerstballen, stickers en guirlandes. Dat zijn zo'n eh, kerstslingers op de gevel worden winterse beelden geprojecteerd... en de wc-pot heeft een kerstmannenhoes. Ik durf niet uit te rekenen wat het allemaal gekost heeft. Want ik denk dat ik dan maar zo beroerd gerikt... dat ik op gelijk op de intensive care terechtkom. Ja, om over de kosten van de stroom te zwijgen. Het gezin heeft wel bepaalde regels om niet gillend gek te worden. Dingen die voortdurend knipperen, draaien of geluid maken, hebben ze niet. Het weer nog vanavond en vannacht kans op nevel of mist. Koelt af naar een graad of 7.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 om te voorkomen dat ze in een later stadium niet meer willen aanhaken. Volgens Buma is het de bedoeling om de komende tijd tot een regeerakkoord te komen... De Voedsel- en Warenautoriteit heeft in Paaslo in Overijssel 84 verwaarloosde honden in beslag genomen. De honden zijn naar opvangadressen gebracht. Gemeenten in Noord- en Oost-Gelderland gaan samen met de veiligheidsregio maatregelen nemen om natuurgebieden beter te beschermen. Door droge en hete periodes is er een groter risico op branden. Daarom moeten er bijvoorbeeld meer waterputten komen.